Die vinden dat het bedrijf te groot en machtig is, waardoor concurrenten geen eerlijke kans meer krijgen. Je hoort een van de aanklagers. No company should have this much unchecked power over our personal information and our social interactions. And that's why we are taking action today and standing up for the millions of consumers that have been harmed by Facebook's illegal behavior. Zij vindt dat Facebook te veel macht heeft op social media. Wat haar betreft wordt het bedrijf dus in stukken geknipt en gaan Instagram en WhatsApp in de verkoop. Als er deze maand nog strengere coronamaatregelen komen, gelden die niet tijdens kerst. Gisteravond zei premier Rutte dat er misschien extra maatregelen komen als het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Maar voor kerst komt er een uitzondering, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. En een Britse familie is bij tuinieren op een eeuwenoude schat gestuit. Ze vonden tientallen gouden munten uit de 15e en 16e eeuw. Die vondst is extra bijzonder omdat op een aantal munten de voorletters van vrouwen van oud-koning Henry VIII staan... Hij is vooral bekend omdat hij zes keer trouwde en twee exen liet onthoofden. De vondst is waarschijnlijk zo'n 15.000 euro waard. En geen Champions League voetbal na de winterstop voor Ajax. De Amsterdammers moesten vanavond thuis winnen van Atalanta Bergamo, maar gingen onderuit met 1-0. Volgens trainer Ten Hag had zijn ploeg de kans op een overwinning. Wij creëerden de eh, eerste grote kans van de wedstrijd. Ja, en die moet daar binnen. En dat is op dit niveau is heel bepalend. En eh, ja, uiteindelijk heeft dat ons denk ik uiteindelijk eh, genekt. Ajax speelt na de winter nog wel Europees voetbal, maar dan in de Europa League. En het weer nog. Vanavond en vannacht veel wolken, mist en temperaturen rond de 0 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt, maar wel droog. En op sommige plekken is er af en toe een zonnetje. Het wordt 3 of 4 graden.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 Oh, what a Christmas to have the blues. once again. Choirs will be singing Silent Night or Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas want for Christmas the New Year's night. Friends and relations, sensations. Oh, sure as the stars shine above. For this is Christmas, Christmas, my some stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspelling